Dik de met het NOS Journaal. De Nationale Recherche heeft crimineel Donald G. en de prominente Hells Angel Harry S. aangehouden. De Openbaar Ministerie wil nog niet zeggen waarvan de twee worden verdacht. Ze waren eerder dit jaar betrokken bij de afpersing van een drugscrimineel. S. speelde ook een rol bij de sluiting van de Amsterdamse seksclub Jap Jum. Toenmalig burgemeester Cohen vond de connectie tussen de seksclub en de Hells Angels reden om Jap Jum te sluiten. De Nobelprijs voor Natuurkunde wordt dit jaar gedeeld door drie Amerikaanse wetenschappers. Ze hebben ruim tien jaar geleden ontdekt dat het uitdijen van het heelal steeds sneller gaat. Dat deden ze door het observeren van supernova's. Dat zijn exploderende sterren met een relatief grote massa. Bij die explosies komt enorm veel energie vrij. De Frans-Belgische bank Dexia dreigt het eerste slachtoffer te worden van de Griekse schuldencrisis. De bank moet voor de tweede keer in drie jaar door de Franse en Belgische staten overeind worden gehouden. De bank had al de helft van zijn beurswaarde verloren. Dexia heeft voor 3,4 miljard euro aan Griekse staatsleningen. Dat is net zoveel als alle Nederlandse banken samen. Bij een bomaanslag bij het ministerie van Onderwijs in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Al-Shabaab, een militante groep die aan Al-Qaeda is gelieerd. Volgens getuigen zaten explosieven in een vrachtauto die bij het ministerie ontplofte. PvdA-leider Cohen neemt de kritiek van PvdA-voorzitter Ploemen op zijn functioneren als partijleider te harte. Ploemen, die volgend jaar vertrekt, vindt dat Cohen te weinig zichtbaar is in de partij. De partijleider zegt dat dat wel meevalt, maar volgens hem is het de taak van de partijvoorzitter om kritisch te zijn als dat nodig is. Tweede Kamerleden van de Partij van de Arbeid en Eerste Kamer, fractievoorzitter Bart, zijn het niet met de kritiek van Ploemen eens. Het weer bewolkt vanmiddag hier en daar wat regen of motregen. Het wordt 17 graden op de Wadden en een graad op 20 in Limburg. Morgen wisselen, bewolkt met kans op een bui. Het wordt dan 19 graden. Vanaf donderdag herfstachtig en ongeveer 16 graden.